Ik ben Mario Kwaitaal. Er is opnieuw geprobeerd om de Amerikaanse ambassade in Bagdad te bestormen. Relschoppers schoten op beveiligers en staken auto's in brand. Er zijn vier mensen met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 60 mensen werden behandeld nadat ze traangas hadden ingeademd. Eerder op de dag probeerden betogers ook al de Amerikaanse ambassade in Bagdad te bestormen. Amerika blijft Iran bombarderen tot alle doelstellingen zijn behaald. Als het Iraanse leger en de politie zich niet overgeven... gaan ze een zekere dood tegemoet, zegt Trump. Hij erkende ook dat daarbij nog meer Amerikaanse doden vallen... maar zo is het nu eenmaal, zei Trump. Er zijn al zeker drie Amerikanen gedood door Iran. Iran dreigt met aanvallen op de stad Erbil in Irak... waar het Amerikaanse consulaat zit. Nederlanders krijgen het advies om hotels in Erbil te mijden... want die zitten dichtbij dat consulaat. Bij het vliegveld van Erbil zouden al drones uit de lucht zijn geschoten. Amerika krijgt voor de verdediging van hun eigendom in het Midden-Oosten... hulp van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. En inwoners van de Haagse wijk Laakkwartier wacht een jaar met opgebroken straten. Vandaag wordt daar begonnen met vervangen van oude rioolbuizen. En volgens regionale media is dat klusje pas volgend jaar zomer klaar. De meeste rioolbuizen in dat deel van Den Haag zijn 80 tot 100 jaar oud. Het werk wordt wel in kleine stukjes opgedeeld. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft overal droog. Morgen is er veel zon en wordt het erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. muziek alle tijden. Oh, wat een nacht. you had a the officer. Murderer. them up and go. Oh oh, cha cha chang chang. Here come the hot stepper.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 Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En men zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten. En waar wild en verdroten. Iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeelse kust. Waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen. dus zo goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust. Veronica. Ja joh, dat is nog eens even lekker. Helemaal happy met jullie. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. fast. Ik ben Mario Kwaitaal. Bedrijven in de techniek moeten zich extra goed voorbereiden op een crisis, schrijft Trouw. Zij zijn belangrijk om het land draaiende te houden... maar als het internet en de stroom uitvalt kunnen ze niks meer. Daarom moeten ze satelliettelefoons kopen en hun personeel leren om zonder internet te werken. Dus met routekaarten op papier en uitgeprinte telefoonlijsten. Israël is voor het eerst in maanden weer aangevallen vanuit buurland Libanon. Er is een raket onderschep die op Noord-Israël werd afgevuurd. Andere kwamen in onbewoond gebied neer. In Libanon zit ook Hezbollah dat Iran steunt na de Amerikaans-Israëlische aanval. Zij hebben de aanval opgeëist. Israël zegt ook doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran te hebben aangevallen. De olieprijzen zijn wereldwijd hard gestegen door de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat om de grootste prijsstijging in vier jaar tijd. Schepen varen niet meer door de straat van Hormuz. En daar moet normaal een vijfde van de wereldwijde olietransporten doorheen. De zeeroute is niet afgesloten, maar Iran valt er wel olietankers aan. En de Vrije Universiteit Brussel gaat toch niet in zee met de Britse onderzoeker Harry Pettit. Hij vertrok